René van Brakel met het NOS-journaal. In Libië wordt vooral nog gevochten in Gaddafi's geboortestad Sirte en de wijk Abu Salim in Tripoli. De tv-zender Al Uruba, die nog op de hand van Gaddafi is, zegt dat NAVO-vliegtuigen aanvallen hebben uitgevoerd op Sirte, nadat ze ook al Abu Salim hadden gebombardeerd. De NAVO heeft er niets over bekendgemaakt. Die wijk ligt vlakbij het voormalige hoofdkwartier van Gaddafi. De Afrikaanse Unie heeft zo'n 250 miljoen euro aan hulp toegezegd in de strijd tegen de hongersnood in de horen van Afrika. Dat werd bekendgemaakt op een donorconferentie in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Het geld is voor het grote deel afkomstig van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. De rest werd toegezegd door Afrikaanse landen en particulieren. Het TBS'er heeft vanmiddag in de inrichting in Vught, waar hij wordt behandeld, een bewaker neergestoken. Die man is naar een ziekenhuis gebracht. Hij verkeert volgens justitie buiten levensgevaar. De steekpartij was rond 5 uur. De aanleiding is niet bekend. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het EK in Duitsland de finale bereikt en daarmee plaatsten ze zich ook meteen voor de Olympische Spelen in Londen. Nederland versloeg in de halve finale Engeland met 2-0. In de finale spelen de hockeyvrouwen zaterdag tegen Spanje of Duitsland. Ajax begint de groepsfase van de Champions League op 14 september thuis tegen Olympique Lyon. De Amsterdammers werden in Monaco bij de loting verder gekoppeld aan Real Madrid en Dynamo Zagreb. De eerste twee van elke pool gaan door naar de volgende ronde van de Champions League. Nummer 3 gaat verder in de Europa League. Eh, PSV en AZ hebben zich zonder problemen geplaatst voor de groepsfase van die Europa League. PSV won thuis met 5-0 van SV Riet. En meer dan genoeg na de 0-0 in eh, Oostenrijk. Bij AZ werd het thuis tegen eh, Alessoens uit Noorwegen 6-0. Daarmee was de 2-1 nederlaag van vorige week ruimschoots weggewerkt. Het weer nog morgen overdag vanuit het westen regen met smiddag stevige onweersbuien.